Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat na een nachtcrisisoverleg weer om tafel om te praten over het asielprobleem. Het leek er gisteren lang op dat het kabinet wel eens kon vallen, maar dat is nog niet gebeurd. Minister Kaag heeft nog hoop dat de partijen er samen uitkomen. Iedereen is van goede wil. Eh, we kijken natuurlijk anders eh, vanuit eh, eigen overtuiging naar sommige aspecten van de, van de problematiek. Maar iedereen wil een goede, effectieve eh, oplossing vinden... die ook recht doet natuurlijk aan het feit dat het om mensenlevens gaat. Premier Rutte en de VVD willen strengere regels over de instroom van asielzoekers... maar coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zien daar niks in. Er gaan wat dingen veranderen in het radiowereldje. Bedrijven moesten bieden om na 1 september uit te kunnen zenden op een commerciële FM-frequentie. Betekent dat sommige zenders verdwijnen of alleen online verder gaan. Terwijl er ook een paar van plek wisselen. Slam FM en Sublime zijn straks bijvoorbeeld niet meer via FM te horen, maar alleen nog via DAB+. De veiling heeft in totaal dik 152 miljoen opgeleverd. Voor publieke zenders, zoals 3FM, verandert er niks. Twee opvallende voetbaltransfers van oranje klanten. Deli Blind zat afgelopen jaar vooral op de bank bij Bayern München... en maakte overstap naar Girona in Spanje. En aanvaller Noah Lang gaat naar PSV. Hij komt over van Club Brugge. En een primeurtje in het stadhuis van Nijmegen. Daar werd gisteren een speciaal Vierdaagse lied gepresenteerd. Onder meer gezongen door niemand minder dan burgemeester Hubert Bruls. Door het mooie blauwe Elsbachs, door de Betuwe langs Oosterhout Lent. Maar echt de directeur van voetbalclub NEC en een plaatselijke zakenman zijn te horen. Brul zegt trouwens dat hij best na wil denken over een live optreden tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Moet hij misschien nog wel even zanglessen nemen, want dat is er nog niet van gekomen. Krijg je nog het weer? Lekker zonnig en warm vandaag. In het noorden is het een graad of 25. In Brabant en Limburg kan de thermometer de 30 graden aantikken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd file rijden op de A10, de ring van Amsterdam. Bij knooppunt Watergaasmeer staat al enige tijd een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. aan rekening met een kwartier vertraging vanaf afrit Volendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 De commerciële FM-frequenties zijn geveild. Talpa houdt drie frequentienetten. DPG, eigenaar van Q-Music, krijgt er één bij. Mediahuis had er vier, gaat naar twee. BNR Nieuwsradio blijft, maar krijgt concurrentie van Financial News Radio. De frequentieveiling levert ruim 150 miljoen euro op. Het kabinet mag het aantal vluchten op Schiphol toch verminderen naar 460.000 per jaar. Dat is de uitkomst van het hoge beroep in de zaak die luchtvaartmaatschappijen, waaronder de KLM, hadden aangespannen tegen de staat. En koning Willem-Alexander en zijn familie vieren Koningsdag volgend jaar in Emmen.